4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Hogeschool in Holland vermindert het aantal opleidingen... om weer herkenbaar te worden voor studenten en het bedrijfsleven. Dat heeft bestuursvoorzitter Terpstra aangekondigd. Volgens hem komen de HTS en de HAO weer terug. Studenten moeten een basisopleiding krijgen... met aan het einde één jaar specialisatie. In Holland wil zo tegemoetkomen aan de markt... die vraagt om een overzichtelijk opleidingenaanbod... In Portugal, bij Rotterdam, zijn bij een brand in een wooncomplex... zeker vier mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. De bewoners van 40 appartementen zijn geëvacueerd. Ze zijn naar een basisschool in de buurt gebracht. De brand ontstond in een van de woningen die wordt gehuurd door een zorginstelling. In die appartementen wonen mensen met een verstandelijke beperking. Rond 1 uur vannacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die vorige maand in Almere dodelijk werd mishandeld, zocht zelf de situatie op. Dat zei de advocaat van een van de verdachten in Nieuwzuur. In het strafdossier staat dat de grensrechter naar de jongens toeliep... en dat hij met zijn vlag zat te porren, zei de advocaat. Er zijn volgens hem ook verklaringen dat Nieuwenhuizen erom vroeg om hem te slaan. Hij wilde verder niet diep op de zaak ingaan... en zei dat de dood van de grensrechter vreselijk is. De regering van Canada moet helpen bij de bevrijding van een groep orka's. Dat willen de inwoners van een dorpje in het noorden van Quebec. Daar zitten twaalf orka's vast onder het ijs. Ze hebben zich verzameld bij een klein gat in het ijs om te kunnen ademhalen. De burgemeester van het dorpje wil dat de Canadese regering een ijsbreker stuurt...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 Afgelopen avond waren ze in eh, Amsterdam voor een optreden... in de kleine zaal van Paradise Topleder. Hun grootste hit was Dancing in the Moonlight. En voor het nieuws hoorde je trouwens de Beach Boys. De Beach Boys die ik uh, liet horen met een eh, nummer... dat als titel had van There to Back Again. En dat is te vinden op het album dat vorig jaar uitkwam. That's Why God Made the Radio. Welkom, dit wordt het derde uur van De Nacht Ging Anders bij de Vader op Radio 1. Goedemorgen, <laughs> zou ik haast, eh, kan ik onderhand wel zeggen. Want er zijn onderhand wel mensen eh, weer bezig met de dag van vandaag. Deze donderdag, de 10e januari van het jaar 2013. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Er gaat eh, onder andere verder. Eh, van, of eh, ja, we gaan verder in ieder geval in Groningen met uh, eh, Sonic. Het is gisteravond allemaal begonnen. Tegenwoordig een, vierdaags festival. als je tenminste Noorderslag daarbij meerekent. Maar in ieder geval vandaag dus de tweede dag van Noorderslag. En het komend uur laat ik je in ieder geval een opname horen van dat album... dat recentelijk is verschenen van Jules Holland. The Golden Age of Song. Waarin hij met zijn Rhythm and Blues Band Joss Stone begeleidt. Joss Stone die dan een nummer van de Andrews singer, de Andrews Sisters zingt. Dit wordt Betty Serveert uit de jaren 90. Ze zijn bezig met een comeback. En vrijdag verschijnt hun allernieuwste album onder de titel Oh Mahem. Maar dit is oud werk van hun. van Betty Serveert ook alweer 21 jaar oud. Maar ze bestaan nog steeds. Betty Serveert. En je kan ze vanavond gaan bekijken. Maar niet in al te grote getalen naartoe. Want de locatie waar ze optreden, die kan niet zoveel mensen herbergen. Namelijk Concerto aan de Utrechtse straat in Amsterdam. Daar zullen ze optreden om hun album... Uh, eh, luisterbeet te zetten... dat dan morgen officieel zal verschijnen. Oma Hem, de titel van het album. Maar kan je ze niet in eh, Amsterdam vanavond gaan bekijken. Geen nood, want eh, zaterdagmiddag dan zullen ze een optreden geven in eh, Utrecht. Café de Florin, dan zullen ze optreden bij speakers met Koppen. Ze zullen het programma eh, opluisteren met hun muzikale klanken. Betty Serveert dus, met nieuwe muziek binnenkort. Caro Emerald, die laat ik je nu met een heel oud nummer horen...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 in de openlucht, zowaar, 29 maart. Dan zal zij een van de artiesten zijn op het Paaspopfestival. Maar voor die tijd gaat ze ook nog grootse dingen doen. Eh, eind van de maand, dat zal dan 22 eh, januari zijn... dan zal Caro Emerald optreden in het LRI Theater Los Angeles. En een paar dagen later in Le Poisson Rouge. En dat is dan weer een theater in eh, New York. Grootse plannen dus. En als ze klaar is met New York, dan eh, gaat ze nog drie optredens doen in het Verenigd Koninkrijk. Onder andere in eh, Brighton. En de Royal Albert, Royal Hall staat ook op het lijstje. Kortom, het gaat goed met uh, Caro Emerald. Ik liet je luisteren naar Mad About the Boy. Een opname die gemaakt werd bij de BBC op 5 september van het jaar 2011. Toen was ze te gast in het radioprogramma van eh, Jules Holland. Waarnaast het tv-programma heeft Jules Holland bij de BBC... ook een eh, radioprogramma bij BBC Radio 2. Dat nummer Met About the Boy van Caro Emerald... dat staat in een iets andere versie. Ook op de jongste cd, het jongste album van Jules Holland... The Golden Age of Song. Die versie zal ik eh, later nog eens een keer laten horen. Maar ik wil hier nu van uh, The Golden Age Song een, of the Golden Age of Song een ander nummer laten horen. die hoort Jules Holland met zijn Rhythm and Blues Band... ter begeleiding van uh, Joss Stone. Of all the boys I've known, and I've known some Until I first met you, I was lonesome And when you came inside, did my heart grow light this old world seems new to me.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 dat Jules Holland net heeft laten verschijnen. The Golden Age of Song. Een van de artiesten die eh, te horen is op dat album. Je hoorde Just Stone zingen bij meer Bistou Shane van origine een uh, Jiddisch liedje. En dat werd gecomponeerd in 1932. In 1938, toen haalde dat nummer ook de hitparade... onder een iets andere titel, Bij meer bist du En toen werd het gezongen door de Andrews Sisters. There's a garden, what a garden. Only happy there's music and there's dancing and a lot of sweet romancing. When they play the polka, they all get in the swing. Every time they hear that oompa pa, everybody feels so tra la la. They want to throw their cares away they all go la di da di eh. Then they hear a rumble on the floor, the floor. It's a big surprise they're waiting for. Het waren dan die Andrew Sisters uit 1939 met de Beer Barrel Polka. De Andrew Sisters bestaande uit... Eh, Laverne Andrews en Maxine Andrews. Deze twee dames die zijn inmiddels al overleden, maar hoogbejaard. 95 wordt ze in eh, februari. Dat is eh, Patty Andrews. Die leeft nog steeds en... Hoe het met de gezondheid is, eh, ik weet niet, maar 95 jaar... dat is wel een respectabele leeftijd. En de enige nog levende Andrew Sister. Dit is een opname die nog geen 48 uur oud is. Werd eerder gisterochtend gemaakt bij het ochtendprogramma van Giel. Hier is de Nederlandse band Daily Bread. Een van de mensen die zullen optreden op, eh, de, op het Noorderslagfestival... aanstaande zaterdagavond in de Oosterpoort in Groningen. De leden komen uit eh, Friesland en Flevoland. Je hoorde Daily Bread met het nummer The Conflict. Een eigen opname dus. Zodat ik het leukste uit Sprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar eerst even de Doors.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 en eh, de beste wensen. We hebben de feestdagen overleefd en hebben weer voor miljoenen euro's de lucht ingeblazen om het nieuwe jaar in te luiden. Ik koop zelf nooit vuurwerk en eh, niet dat ik er iets tegen heb, maar het is gewoon niet nodig. Ik woon in Amsterdam-West en eh, daar wordt het hele jaar doorgeknald, gratis en voor niets nou ja, gratis. Er wordt op zich een hoge prijs voor betaald. In Amsterdam-West sterven er nu maandelijks eh, mensen door vuurwerk. Eh, alleen voor de bewoners van Amsterdam-West blijft het GroenLinks vuurwerkmeldpunt het hele jaar open. En we zijn in Amsterdam-West nu wel gewend aan een beetje vuurwerk om ons heen. Maar vorige week werd het wel heel erg gortig allemaal. De buurt waanden zich eventjes in hartje Hollywood. Het leek wel een scène uit een actiefilm. Criminelen die elkaar vanuit rijdende auto's met zwaar illegaal vuurwerk bestookten. Wild met Noord-Afrikanen in de hoofdrol. Er werd geschoten met Kalasnikov Kalashnikovs. Kalasnikovs, dat zijn zware automatische machinegeweren van Russische makelij eh, uit Rusland. Nu mag je trouwens nog Rusland zeggen. Eh, binnenkort heet Rusland namelijk Frankrijk 2, want daar wonen alle Fransen in Rusland. En eh, president Poetin verwelkomt alle Fransen met open armen. Hij houdt van Fransen met geld en dat is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat Poetin het Franse woord is voor hoer. Maar goed, Kalasnikovs dus in Amsterdam-West. Twee motoragenten die snel ter plaatse waren... moesten de achtervolging, achtervolging staken en snel bukken... omdat ze ook onder vuur werden genomen. Ze moesten de achtervolging staken omdat het te gevaarlijk werd... en waarschijnlijk ook omdat de criminelen allemaal netjes hun gordel om hadden... en de bestuurder niet belde tijdens het autorijden. Mijn excuses voor dat flauwe grapje, want ik wil het in deze column juist voor de politie opnemen. En ze staan de laatste tijd al zo voor lul. Berichten in de krant dat ze niet kunnen schieten, dat ze niet kunnen autorijden... en veel te veel verkeersongelukken veroorzaken... en dat ze zich alleen maar bezighouden met het uitschrijven van boetes. Op de schietpartij in de staatsliedenbuurt van vorige week zijn inmiddels 80 regisseurs gezet. ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een iets te groot aantal vind. Is het echt nodig om zoveel regisseurs in te zetten op een afrekening in het criminele circuit? Ik vind het alleen oké als ze zoveel regisseurs inzetten om erachter te komen hoe het toch kan dat criminelen dus wel heel goed kunnen schieten en autorijden. En dat ook nog eens hier tegelijk. Zou het anders niet beter zijn om die criminelen anders eventjes met rust te laten? Het is per slotverrekening ook economische crisis in de onderwereld. Ze zijn elkaar de laatste tijd met bosjes aan het af je moet het zo zien dat er op dit moment verkiezingen zijn in de onderwereld. Verschillende partijen doen een greep naar de macht en dat gaat gepaard met geweld. In de politiek gooien ze met modder naar elkaar en zij gooien met lood als ze nu eventjes hun gang laten gaan, is het ook veel veiliger. Want dan kunnen ze in alle rust gezellig elkaar afmaken tot er een partij wint. En dan is er weer een tijdje rustig op de straat. Tien regisseurs lijkt me meer dan genoeg. En dan kan de rest zich bezighouden met andere zaken. Of helpen meedenken hoe ze de reputatie van de politie kunnen verbeteren. Want dat is nodig. De politie schiet op zoveel punten tekort. Ze kunnen zoals gezegd niet autorijden. Ze kunnen niet schieten. Ze kunnen, eh, en als ze een beetje kunnen schieten, en, eh, kunnen ze met een pistolen niets beginnen tegen criminelen met zware automatische wapens. Maar ook door tuig zonder zware wapens worden ze gewoon schud gezet. Politieagenten worden uitgescholden, bekogeld... en moeten zelfs woonhuizen invluchten als ze worden aangevallen. En ze kunnen het ook nooit goed doen, want als ze een keer een wapen gebruiken... is het ook weer niet goed en dan worden ze aangeklaagd. En justitie werkt ook niet echt mee. Tijdens het nieuwjaar werd een agent in het gezicht geslagen... en die man kreeg een werkstraf van 40 uur door supersnelrecht. Ik snap waarom dat supersnelrecht heet, want je bent er dus supersnel weer vanaf. De politie heeft een fors imagoprobleem en krijgt nog nauwelijks respect. En de nieuwe pakken die ze krijgen, die helpen ook voor geen ene meter. Die pakken zien er niet uit. Daar is ook weer een groepje nichterige zweefcreatievelingen... met zwarte nepbrillen en moccacino's en munthee... met biologische bagels met zwartzwalde smeltkaas op losse gaan. Begin alvast met die lui die die pakken hebben ontworpen in de knieën te schieten. Dan oefen je meteen de schietvaardigheden... en dan flikker je al die nieuwe pakken op de brandstapel... samen met al die achterlijke mountainbikes en segways. Respect afdwingen. Geen herdershonden, maar pitbulls. Geen paarden meer, maar, maar gewoon nog grotere pitbulls. Gewoon agenten in slonzige, vieze uniformen... met het hemd uit de broek op opgevoerde scooters. Op opgevoerde scooters wil ik zien. Assholes die eerst pas slaan en dan vragen. De politie is niet meer je beste vriend, maar een gast waar je uit respect... je bek tegenhoudt en criminelen doodsbang voor zijn. Niet meer zo slap, vuurwerk wil ik zien. 13 is dus begonnen en de lijnen staan nog steeds open... voor al uw gelukswensen, voorspellingen of ander belangrijks. Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo. Ik, eh, ik zit naar de radio te luisteren. Hartstikke mooi. Ik moet zeggen, ik ben apen trots op jullie, hoor. En eh, wie is dit? Oh, sorry, met Dolf. Dolf? Ja, ik zit thuis. Eh, lekker rustig aan. Ja, wat, wat klinkt je rustig, Dolf? Ja, dat is ook een beetje mijn nieuwe voornemen een beetje rustig aan. Eh, komt het vandaag niet af, eh, dan, doen we het morgen, zeg ik altijd. Eh. Oké. Ja, dus zodoende een beetje. Ja, ja. Hm. hey, maar hebben jullie nog nieuws? Anders ga ik er straks van tussen, want ik moet nog een brief posten. Dus, Tot volgende week, Dolf. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, met André Kuipers spreek je. André, wat een eer. Wat, wat heb jij gedaan met die jaarwisseling? Nou, ik heb de wereld weer van een hele andere kant bekeken. Een hele nieuwe ervaring. Ik zag allemaal kleuren. Ik zag de zon heel mooi opkomen. Ik was een soort van gewichtsloos. En ik had een heel groot overzicht over de wereld en over mezelf. Je bent weer de ruimte ingegaan tijdens Oud en Nieuw. Nee, ik heb LSD gebruikt. Spijkers met koppen, wie heb ik aan de lijn? Nou, de beste wensen, eh, Dolf. hey, volgens mij hoor ik daar Peter R. de Vries. Nou, dat heb je heel goed gehoord met je oren. Nou, jij, jij ook de beste wensen, Peter. Nou, dat kan dus niet, uh, Wat zeg je? Ik zeg dat kan dus niet. Hoezo kan dat niet? Nou, ik gaf jou al de beste wensen, dus dan kun jij niet mij ook nog de beste wensen gaan geven. Die kan natuurlijk wel hele goede wensen geven, maar er kan er maar één het beste wensen. En dat ben ik, Peter R. de Vries. Bij deze meneer de Vries, heeft u al plannen voor het nieuwe jaar? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van oud en nieuw. Dat is niet helemaal in mijn koude kleren gaan zitten. Ik ben eigenlijk sinds vandaag pas een beetje aanspreekbaar weer. En wat heeft u gedaan dan, als ik vraag mag? Ik had een feestje bij André Kuipers. Zegt u maar, wie heb ik aan de lijn? U spreekt met eh, Jeroen Dijsselbloem. Wat leuk, dag minister Dijsselbloem. Ja, ik wilde graag alle luisteraars van Spijkers met Koppen... een financieel gezond 2013 toewensen met heel veel geld en eh, koopkracht en zo. Nou, dank u wel. Zeg, uw voorganger Jan Kees Jager werd natuurlijk ontzettend bejubeld overal. Eh, vindt u het niet moeilijk om in zijn voetsporen te treden? Dat is inderdaad niet makkelijk. Hè? Jan Kees was natuurlijk een financieel zwaargewicht. En daarom heb ik er verstandig aan gedaan om bij Jan Kees wat bijlessen te nemen. Bijlessen. En, en wat leert hij dan zoal? Nou, ik zou daar graag meer over vertellen, maar mijn pauze is helaas voorbij. Dus ik eh, moet weer gaan ophangen. Ik heb weer bijles. Eh, tot ziens. Nee, het is hey, hoi, toedeltjes. Oh, eh, sorry, Jan Kees. hey, hoi, toedeltjes. Nee, hey, hoi, toedeltjes. Wie heb ik aan de lijn? Ja, met, met Willy van Kesteren. Willy, heb je een goede feestdag gehad? ja, heel goed. heel goedkoop ook. Want? Nou, ik wist dat de accijns op sigaretten gaat in 2013 omhoog. 35 cent per pakje. Dus ik dacht, alles wat ik nog in 2012 kan roken, dan rook ik op. was toch best een hoop. Ik heb toch al snel een euro of 40 bespaard. Maar je had toch ook je, je ingeslagen sigaretten kunnen bewaren... en in, in 2013 oproken? Komt hij nou mee? Spijkers met koppen, wie heb ik aan de lijn? Jacob Hermans uit Vlaardingen. Ik, bel even om te zeggen dat ik het schandalig vind... dat er dagelijks honderden Polen champignons staan te plukken. Ja, precies. Omdat ze worden uitgebuit door de telers. Nee, dat die gasten deze week mijn hele huis gestuukt hebben met champignon ragoe Spijkers met koppen, wie heb ik aan de lijn? Ja, Bram van Oink, fractievoorzitter van GroenLinks. Dag meneer Van Oink. Wordt 2013 een beter jaar voor GroenLinks dan 2012? Jazeker, we hebben een hoop eh, plannen. Zo eh, zijn we, zoals u misschien heeft gehoord, bezig met een eh, algeheel vuurwerkverbod. Ja, dat las ik, ja. Maar, maar de meeste mensen genieten toch heel erg van dat vuurwerk? Ja, precies. En om diezelfde reden komen we dit jaar ook met een verbod op chocola, muziek en mooi weer. Goed 2013. days of mine, they seem to slip away. And I know what's right, though I'm afraid I might give wasting my best days. Never mind the weather, never mind the day, never mind is tearing me apart. I am going for a walk today. I could build a dream and make it seem that everything's okay. I could leave tonight, but KWF Kankerbestrijding is een actie gestart tegen roken. Roken kan echt niet meer is het motto. En dat moet je als niet-roker aan rokers laten weten. Je moet een anti-rookambassadeur worden. De actie bestaat eruit dat je een zin moet aanvullen die begint met de woorden... roken is zo, waarbij zo uit drie O's met een klemtoonteken bestaat. Die zin kun je dan op een t-shirt of poster zetten. Op de website van KV Kankerbestrijding staan voorbeelden van al ingezonde slogans. Roken is zo witte sokken in sandalen. Roken is zo de vogeltjesdans dansen. Roken is zo telefoonboek. Roken is zo Playstation 1. Roken is zo dubbel cassettedek. Roken is zo strippenkaart. Roken is zo strengetje boven je broek. Nadat ik deze week kennis had genomen van de actie... ging ik in een verpleeghuis op bezoek bij Marieke. Ze heeft al vele jaren MS. Ik had een fles wijn voor haar meegebracht, maar toen ik die voor de dag haalde... zei ze, ik sta op rantsoen. Ze mag nog maximaal één glas per dag drinken. Ze lust hem te graag. Maar roken mag ze nog wel. Ik moest de wijn in haar tas stoppen die ze achteraan haar rolstoel had hangen. Ooit speelde Marieke toneel bij een toneelvereniging. Ze zou in één stuk de rol van onverschillige hoer krijgen. Die rol paste perfect bij me, vertelde ze me een keer. Maar ze durfde juist bij dat stuk vanwege haar MS niet meer het toneel op. Daarna heeft ze nooit meer op het podium gestaan. Wel woonde ze nog lange tijd zelfstandig tot ze zich niet meer in bed kreeg. En nu woont ze al vier jaar in een verpleeghuis waar ze dus op rantsoen staat. Merkwaardig woord, rantsoen. Het heeft met ratio te maken, denk ik. Marieke vroeg me of ik met haar mee wilde gaan naar de rokersruimte... want ze wilde graag roken. Maar ze kan een sigaret niet zelf aansteken en naar haar mond brengen. Daarvoor trilt ze te veel. Ik somde alle slogans op die ik had onthouden. Roken is zo witte sokken en sandalen. Roken is zo de vogeltjesdans dansen. Roken is zo telefoonboek. Roken is zo strippenkaart. Schiet op, zei ze. Zelf heb ik ze één keer gedragen, witte sokken. Niet in sandalen, want die had ik niet, maar wel witte sokken. Ik had toen net verkering met een meisje dat Desiree heette. Ze zag me in mijn sokken en dreigde het uit te maken... als me nog één keer in die sokken zou zien. Sindsdien heb ik ze nooit meer gedragen. Met Desiree is toen desondanks snel uitgegaan. De vogeltjesdans herinner ik me ook nog goed. Dat was een soort gangnamstaal voor bejaarden. Mijn moeder was er een groot liefhebber van. vond het altijd moeilijk om naar te kijken... maar op bruiloft en partijen werd je gewoon gedwongen eraan mee te doen. In het telefoonboek kijk ik inderdaad nooit meer. Maar in mijn portemonnee zit nog wel een strippenkaart... die ik soms heel naïef ook nog tevoorschijn haal. Kortom, voor een deel ben ik dus ook uit de mode... als ik de slogans van de kankerbestrijding moet geloven. Maar het gaat niet aan mij, want ik rook niet. Het gaat om Marieke, die rookt als een schoorsteen. En ze heeft de vaardigheid de rook met een enorme kracht via haar neusgaten naar buiten te blazen. Roken is zo stringetje boven je broek, schoot me nog te binnen. Terwijl ze haar eerste sigaret al bijna op had. Interesseert me niks, zei ze. Nooit gedragen trouwens. Steek er liever nog eentje voor me aan. Ze zat erbij alsof ze de nooit gespeelde rol van onverschillige hoer nu alsnog aan het spelen was. Maar opeens veerde ze op. Ze vertelde dat ze met kerstmis met de taxi naar een zus was geweest. En dat die taxi middags om twee uur zou komen... maar dat die uiteindelijk pas om vijf uur was gekomen. Drie uur te laat. Drie uur had ze moeten zitten wachten. En zo gaat het vaak, zei ze. Kan de kankerbestrijding daar alsjeblieft ook iets aan doen? Want drie uur op een taxi moeten wachten, dat is zo kut met peren. day. Ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. To my small someday you'll find all who love are blind. them and I daily love to think they could die. gezelschap, een Engels gezelschap. Blue Haze, Smoke Gets In Your Eyes. Daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels. Rogier Pelgrim die zong Killing Time. En er was het cabaret uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. En de police die zong de doe da da da da da da. En er was, en er was ook nog... Nou, en er, <laughs> was ook nog het optreden van eh, Martin Koning met zijn column... Het leukste uitsprekens met koppen dus hier in de nacht ging anders. En dit wordt Milo, tot aan het nieuws. If I could plant a tree for every time I used to hear you say Life runs through your hands like water Our backyard would be a forest now Sometimes I feel like I am running out of time just like you did. Everything I do reminds me of you. If I had a cent for every place we never got to go between Africa and our house, maybe I would be Sometimes I feel like I am running out of time. Just like you did, everything I do reminds me of you. Reminds me of a break for every word that we forgot to say. Everything you never told me. Maybe I'd be building bridges now. Sometimes I feel like I am running out of time because you did everything I do. Sometimes I feel like everything I do reminds me of you. Everything I do reminds me of you.